van der Linde met het NOS-journaal. De Verenigde Staten staan achter een voorstel om patenten op coronavaccins tijdelijk vrij te geven. Andere producenten zouden dan ook vaccins kunnen produceren. De VS was tot gisteren, net als de EU, tegenstander van het vrijgeven van patenten. Andere landen vinden dat vrijgeven de beste manier is om het vaccintekort aan te pakken. Werkgevers die last hebben van de coronacrisis kunnen vanaf vandaag voor de vijfde keer loonsteun aanvragen. Dit keer voor de maanden april tot en met juni. Bedrijven krijgen loonsteun vanaf een omzetverlies van 20%. Tijdens de vorige ronde dienden ruim 77.000 ondernemers een aanvraag in. Dat waren er iets minder dan de periode daarvoor. In totaal is er tot nu toe ruim 14 miljard euro aan loonsteun uitgekeerd. De Britse premier Johnson stuurt twee marineschepen naar het eiland Jersey voor de Franse kust. De schepen moeten de situatie in het kanaal in de gaten houden... nu een conflict tussen Britse en Franse autoriteiten over visserij uit de hand dreigt te lopen. Afspraken over wie waar mag vissen staan sinds de brexit onder druk. Studenten en de studentenvakbond eisen het vertrek van de directeur en de hoofddocent van het modeinstituut Amfi. Dat is nodig voor een cultuuromslag binnen de Amsterdamse modeschool, schrijven de partijen. Via het Parool en NRC kwamen de afgelopen maanden verhalen naar buiten over een onveilige werksfeer en een angst- en zwijgcultuur op de school. Nederland wil de niet gebruikte coronavaccins van de farmaceut Janssen wel van Denemarken overnemen. Denemarken heeft het vaccin geschrapt vanwege de gemelde zeer zeldzame bijwerking van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. Als de Denen de vaccins willen afstaan, worden ze na rato door Europa herverdeeld. Het weer nog. De dag begint bewolkt in het zuiden en in het noorden is er ook kans op zon. Lokaal valt er een bui. Het wordt 10 tot 12 graden.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 Werkgevers kunnen vanaf vandaag voor de vijfde keer loonsteun aanvragen. Dit keer voor de maanden april tot en met juni. Bedrijven krijgen loonsteun vanaf een omzetverlies van 20 en het prototype Marsraket van SpaceX is succesvol geland tijdens een testvlucht. Vier eerdere testvluchten explodeerden voor, tijdens of kort na de landing. De raket is ontwikkeld voor toekomstige missies naar Mars en de maan. Het weer, in het zuiden bewolking, in het noorden soms zon. Overal is er kans op regen bij 10 tot 12 graden.